René van Brakel met het NOS-journaal. De Nederlandse kustwacht. Personeel is het toenemende geweld beu, zegt de vakbond voor kustwachtpersoneel. Volgens de bond worden leden regelmatig geïntimideerd. Zo werd een kustwachter op Curaçao begin vorige maand bijna overreden. En zijn twee kustwachtleden op Bonaire vrijdag met een kapmes mishandeld. De vakbond wil al langer dat het personeel het dienstwapen mee naar huis mag nemen. Dat mogen nu alleen de officieren met een hoge rang. De staking heeft geen gevolgen voor reddingsoperaties. Verder wordt het Caribische kustgebied nog wel vanuit de lucht gecontroleerd. Bijvoorbeeld op drugsmokkelaars. Bert Koenders is de belangrijkste kandidaat om minister van Buitenlandse Zaken te worden als Frans Timmermans een Europese topfunctie krijgt. Gisteren werd duidelijk dat Timmermans vandaag een gesprek heeft voor een functie in Brussel. Hij praat met de nieuwe commissievoorzitter Juncker. Hij zou zijn rechterhand moeten worden. De PvdA kreeg de afgelopen weken veel lof over zijn aanpak van de nasleep van de vliegramp in Oekraïne. Bert Koenders was in het laatste kabinet Balkenende ook al eens minister, toen voor ontwikkelingssamenwerking. Nu leidt hij de VN-missie in Mali. Er is ook nog een kans dat minister Ploemen doorschuift naar buitenlandse zaken. Het is niet duidelijk wie haar dan moet opvolgen op ontwikkelingssamenwerking. Spanje heeft bijna 700 archeologische vondsten teruggegeven aan Colombia. De Spaanse politie had ze elf jaar geleden in beslag genomen bij een inval bij een Zuid-Amerikaanse crimineel. De man had ze waarschijnlijk zelf illegaal naar Spanje gesmokkeld. Sommige stukken zijn van 1400 voor Christus. Het gaat om urnen, keramische beelden en muziekinstrumenten. De afgelopen jaren waren de stukken te zien in een museum in Madrid. Colombia stapte naar de rechter die in juni bepaalde dat de claim terecht was. Het weer in het westen bewolkt en kans op een bui. Lokaal kan mist voorkomen.